7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet heeft bij de steun aan Syrische strijdgroepen... geen advies gevraagd aan de volkenrechtelijke adviseur... die een paar jaar geleden is aangesteld. Dat melden Nieuwsuur en Trouw, die eerder naar buiten brachten... dat Nederland goederen heeft geleverd aan een Syrische groepering... die door het Nederlandse OM als terroristisch wordt beschouwd. De volkenrechtelijk adviseur werd aangesteld op advies van de commissie Davids... die de Nederlandse steun aan de Irak-oorlog onderzocht. De adviseur zegt in Nieuwsuur dat de levering van goederen volkenrechtelijk problematisch is... omdat Nederland zich daarmee mengt in een strijd tegen een soevereine staat. Op steeds meer plaatsen aan de Amerikaanse oostkust worden maatregelen genomen vanwege de orkaan Florence. Na een aantal staten aan de kust heeft nu ook de burgemeester van Washington D.C. de noodtoestand uitgeroepen. Sommige straten staan nu al onder water. Gevreesd wordt dat het door de orkaan nog eens vier tot zes dagen hard gaat regenen. Florence komt waarschijnlijk donderdag aan land. De marechaussee heeft een chauffeur gearresteerd in het onderzoek naar een gestolen vrachtwagen op Schiphol. Die was geladen met 5 miljoen euro aan apparatuur. In het huis van de 42-jarige chauffeur in Amsterdam zijn contant geld, telefoons en computerapparatuur in beslag genomen. De chauffeur zei dat hij vorige maand kort na het laden van zijn vrachtwagen op Schiphol was bedreigd door iemand met een wapen. Een week na de roof werd de vrachtwagen uitgebrand teruggevonden. In Zwolle is een fietspad geopend dat is gemaakt van gerecycled plastic. Het zou het eerste fietspad ter wereld zijn dat in deze vorm is aangelegd. Volgens een van de bedenkers zit er in de weg 1000 kilo aan huishoudelijk plastic. Het fietspad in Zwolle is niet alleen duurzaam, maar is ook snel aangelegd en makkelijk te onderhouden. Het weer. Vanavond en vannacht valt vooral in het noorden wat regen. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgen trekt vanuit het noordwesten regen over het land.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 for the girl them a wearing. All the man them a say you gone clear. Sweetness the for the girl them a dress. All the man them a say them impress. Niceness for the girl them a wearing. All the man them a say you gone clear.